let it run. Slamming Bentley doors, hopping out of Porsches, popping up on Forbes list, gorgeous. Hold up, niggas started lost it. They be talking bullshit. I be talking more shit. They nauseous. Hold up, I'll be here forever. You know I'm on my full shit.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 Vier weken lang staat hij alweer in de lijst van Europa. Vorige week nog op 21. Deze week gaat hij weer een stukje omhoog naar nummer 14. kwart over vier. Dat betekent dat we even gaan kijken naar het shownieuws van onze 40 sterren uit de Euro Breakdown. Carol Elmerad die heeft dinsdag de schaal van Richter gewonnen voor haar single Back It Up. Het nummer is de meest gedraaide Nederlandse plaat van het afgelopen jaar op radiostation 3FM. Emerald kreeg de prijs uit handen van eh, Ilse de Lange, de winnares van vorig jaar. De schaal van Richter is vernoemd naar overleden radio-dj Wim Richter. De 28-jarige Elmerad maakt binnenkort kans op eh, nog meer prijzen. Zangeres is genomineerd in de categorie Beste Zangeres, Beste Single en Beste Nieuwkomer van de 3FM Awards. Die uitreiking die vindt eh, plaats op 15 april van dit jaar. Lady Gaga, de dame die alles doet om maar in het nieuws te komen, die vindt haar carrière momenteel het allerbelangrijkste. Haar liefdespel eh, staat dan ook even op een laag pitje. Bovendien is het vanwege haar roem moeilijk om een geschikte partner te vinden, zegt ze deze maand in de Cosmopolitan. Voor iedere vrouw die haar carrière hoog in het vaandel heeft staan is het niet makkelijk om de ware te vinden. De meeste mannen worden geïntimideerd door succesvolle vrouwen, aldus Lady Gaga zelf. Toch wil dat niet zeggen dat de artiest momenteel een eh, ingerutte seksleven heeft. Ik wilde met zoveel mogelijk rock- en roll types het bed delen. En ik heb daar een hele hoop lol mee gehad. Maar ik heb ook eh, ex-vriendjes geweld en nieuwe jongens ontmoet. Aldus Lady Gaga. Dan is er nog wat nieuws van onze Black IP zangeres Fergie. Die geeft toe wel eens eh, gezoend te hebben in haar relaties. De zangeres is tijdens haar middelbare schoolperiode meer dan eens ontrouw geweest tegenover haar vriendjes. Toen ik jong was, was ik een vreemdganger, zegt de 35-jarige Virgie tegen het tijdschrift Elle. Dat heb ik dan eh, niet over echte seks, want dat deed je niet op de middelbare school. Ik had vaak vriendjes en als het dan voorjaarvakantie werd, dan werd ik een beetje ondeugend. Virgie zegt tegenwoordig wel een eh, romantisch persoon te zijn. Ik ben een relatiemeisje geworden. Nee, in haar huwelijk met de eh, Joss Dual is de zangeres duidelijk wat serieuzer. Die ontwikkelt een diepe liefde voor elkaar. En dat alles dus naast de lust en de verliefdheid die aan het begin van de relatie staan. En Fergie zegt dat de twee geliefden elkaar inmiddels eh, veel beter kennen dan aan het begin. Je groeit naar elkaar toe en dat maakt de liefde zoveel dieper. Nou, nog eentje om het af te leren dan. Want Rihanna die gaat deze zomer op tournee door de Verenigde Staten. De zangeres doet haar Last Girl on Air Tour niet alleen, maar met zangeres Kesha en rapper Nicki Mania. Tijdens de tour zal Rihanna voornamelijk nummers van haar laatste album Rated R zingen. De Let's Go On Earth Tour begint 2 juli in Seattle en zal in totaal 25 Amerikaanse steden aandoen. De laatste show is in augustus, 25 om precies te zijn in Chicago. Rihanna zegt dat de show op 21 juli extra speciaal wordt, omdat ze dan eens extra gaat uitpakken. Volgens geruchten was het Rihanna zelf die met het idee kwam om Kesha als eh, super act toe te voegen aan haar tournee. Zangeres Kesha heeft er nooit een geheim van gemaakt groot fan te zijn van Rihanna en graag nog met haar podium te willen staan. Die droom die gaat dus binnenkort eh, uitkomen. En wij gaan verder met de lijst van Europa. En dan vinden we de nummer 12, Adam Lambert. What Do You Want From Me staat alweer vier weken in de lijst en gaat van 17 omhoog naar nummer 12. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Hey, slow it down. What do you want from me? What do you want from me? De grootste hits van Europa. I'm afraid. What do you want from me? What do you want from me? Adam Lambert deze week op nummer 12. What Do You Want From Me? Nou ja, de grootste hits van Europa natuurlijk. Nummer 20 deze week, David Guetta, Memories. 8 weken in de lijst, hij zak van 11 naar 20. Vorige week op 20, deze week naar 19. Net zo lang in de lijst als David Guetta, dan James Morrison, Get To You. IAS met Replay, 14 weken in de lijst, zak van 12 naar 18. Vorige week op 18, deze week naar 17. Joe Mayer, The Heartbreak Warfare. Cascada met Dangerous. Vier weken in de lijst van 24 omhoog naar 16. Melanie Fiona, It Kills Me, blijft staan op nummer 15. Dat alles in haar twaalfde week alweer. Vier weken in de lijst JC Young Forever van 21 omhoog naar nummer 16. Mac and Dino, Feels Like a Prayer, vijf weken in de lijst van 16 omhoog naar 13. En net door die Adam Lambert, What Do You Want From Me, vier weken in de lijst van 17 omhoog naar 12. Robbie Williams is het eentje die eh, inlevert. 7 in totaal van 4 zakt hij naar 11 in zijn tiende week. En ook Taylor Swift levert in Today Was A Fair Tale, zak van 5 naar plek 10. Nummer 9 die pakt wel uh, weer wat winst. Het is niet heel veel, het zijn maar 5 plaatsen in de zevende week. Gravity, want zo heet de single van Pixie Lot op nummer 9 deze week in de Euro Breakdown. I know that you still haven't found you.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 Ah, ah. If you keep talking that blah, blah, blah, blah. Boy, come get my rocks off. Come put a little love in my glove box. Wanna dance with no pants on? Meet me in the back with a jacket of the jukebox.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 Negen weken lang staat ze alweer in de lijst van Europa. Vorige week stond ze op 8 en deze week staat ze ook op 8. ZFM, Westkust, weerbericht. Vandaag was weer een eh, heerlijke lentedag. Wind bij de zwak tot matig met de kracht van 3 en de temperatuur steeg naar een maximale 14 graden. Vanavond en de komende nacht bereikt het hoge drukgebied Landslot zich uit naar het noorden. En daardoor komt een eh, stroming bij ons zwak uit het noorden. Er zijn erdoor weer flinke opklaringen, maar er kan ook een enkel eh, mistbankje ontstaan. Het blijft wel droog en de temperatuur koelt af naar een graad of 4. Morgen is het weer prachtig lenteweer. Er schijnt opnieuw flinke periodes met zon en het blijft de hele dag lekker droog. De noordelijke wind is overwegend matig van kracht en de temperatuur stijgt naar waardes tussen de 11 en 13 graden. Zaterdagavond, zondagnacht is het weer vrij helder en blijft overwegend de matige noordoostelijke wind. Daalt de temperatuur naar ongeveer 3 graden. Zondag zijn er dan wel weer flinke zonnige periodes en blijft het nog altijd droog. De noordoostelijke wind die waait aan zee soms vrij krachtig en de temperatuur stijgt in de middag naar een maximale 11 graden. Zondagavond, maandagnacht hebben we een afwisseling van wolkenvelden en flinke opklaringen. Het blijft droog en er waait een overwegend matige noordoostelijke wind. Temperatuur daalt die nacht naar ongeveer 4 eh, graden. De rest van de week kunnen we ook rekenen op eh, lekker lenteweer. Dus dat ziet er weer goed uit. Wij gaan op weg naar de nummer 1 van Europa. Zometeen krijgt van mij de nummer 6. Eh, die is een handen van Jason De Derulo. In My Head gaat van 10 naar 6. Maar de eerste nummer 7 in handen van Amy McDonald. In haar achtste week gaat zij van 13 naar 7. Don't tell me that it's over. Iedere vrijdagmiddag tussen 3 en 5. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. De grootste hit van Europa. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Met George van Dam. Het is de opvolger van zijn meegit What Did You Say? Jason Derulo in my head. Zeven weken lang weer in de lijst van Europa. Vorige week kwam hij net aan de top 10 in op nummer 10. Deze week snoept hij zichzelf nog even verder naar boven en komt hij terecht op nummer 6. Daarvoor Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over op 7. En dit is de Woodboy. Boy. We hebben het natuurlijk over Rihanna. 9 weken staat ze in de lijst. Vorige week nog op 2, deze week op 5. tussen 3 en 5. De grootste hits van Europa. Met Short van Dam. mad about it, just figured it out in my head. I'm proud to say I got you. Let's be bigger than that de yo-yo van eh, Liana Lewis. I Got You, deze week weer op nummer 4. Vorige week stond ze nog op 9 en die week ervoor op 6. Dus ze eh, is aardig aan het yo yo eh, in de top 10. na zevende week gaat ze dus I Got You van 9 omhoog naar nummer 4. Weet je wat wij tussendoor even genoemd? We gaan even kijken in de Nederlandse... De enige echte Nederlandse top 40. Daar uh, zes nieuwe binnenkomers. Laura Jansen, Wicked World op 39. Jurk met Niemand op 37. Rox, My Baby Left Me op 35. Sander van Doren. Re Renegade op 33. Keen in Over My Head op 31. Justin Bieber featuring eh, Ludacris met Baby op 28. Nieuw binnen. Adam Lambert, What Do You Want From Me in de derde week van 13 naar 10. Telefoon Lady Gaga, Beyoncé. 11 weken in de lijst. Vorige week nog 19. Deze week naar 9. 6 weken in de lijst. Leef nu het kan. Jan Smit van, 8, uh, eh, van 5 zakt 10 naar 8. Heartbreak Warfare van John Mayer zakt van 6 naar 7. David Memory zakt van 4 naar 6. En eindelijk weer eentje die winst B.O.B. Nothing On You van 7 gaat 10 naar 5. Umbrella van de Baseballs gaat van 9 eh, naar 4 toe. De top 3 blijft ongewijzigd. Fight for the Love, Cheryl Cole op 3. En uh, eh, Night Like This van Karel Elmerat blijft zitten op 2 dus. En Train Hazels is, is nog steeds de beste plaat in de Nederlandse top 40. Hoe ziet de top 3 in Europa eruit? Nou, we gaan eraan beginnen. Op nummer 3 beginnen we meteen met B.O.B. Nothing on You. Beautiful girls all over the world.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 Zes weken staan ze nu in de lijst en ze gaan van 3 omhoog naar 2. Daarvoor B.O.B. Nothing On You. Vijf weken in de lijst en hij halveert zijn plek. Vorige week namelijk op 6. Deze week gaat hij omhoog naar nummer 3. En de snelle rekenaars onder ons die weten al wat de nummer 1 is. Dat is namelijk dezelfde als vorige week waar er nog één zitten blijven te gaan. Negen weken staan ze nu in de lijst, waarvan de derde week, als ik het even snel zeg, bovenaan. The Train met Hey Soul Sister. de hete adem van de Black Eyed Peas al in hun act Train. Ze werden het net niet, de Black Eyed Peas. Ze blijven zitten op plekje nummer 2. B.O.B. Nothing On You op 3. Leone Lewis, I Got You, the yo-yo van eh, deze week. Die weer eh, terug omhoog schiet dus. En op 5 vinden we dan eh, Rihanna met a Root Boy. Jason Derulo, In My Head. Amy McDonald, Don't Tell Me That It's Over. Kisha met Bla Bla Bla, Pixie met Gravity en Taylor Swift Today Was A Fair Tale. Dat maakt de top 10 van de 14e aflevering van de Euro Breakdown van dit jaar weer compleet. Rest mij nog één ding, dat is u een heel fijn weekend te wensen. Houd radio op CFM eh, dit weekend. Genoeg eh, informatie komt u dan weer tegemoet over Zandvoort en de omgeving. Het weer zit mee dit weekend, dus dat komt goed uit. Tot volgende week. Uh, Stadler? Ja, wat? Is dat het?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 waarbij destijds tegenstanders van de Argentijnse dictatuur... levend uit vliegtuigen boven zee werden gegooid. Argentinië heeft de garantie gegeven dat Potsch geen levenslang krijgt. Dat was voorwaarde voor de uitlevering. Paters Salesianen van Don Bosco die van seksueel misbruik zijn beschuldigd... moeten per direct al hun functies neerleggen... totdat het onderzoek naar seksueel misbruik is afgerond. Dat heeft overste Spronk van de Salesianen gezegd... tegen NRC Handelsblad en de Wereldomroep. Drie paters die van misbruik worden beschuldigd... bleken nog actief te zijn in het jongerenwerk of bestuursfuncties te hebben. Het kabinet zal het arrest van de Hoge Raad over de SGP uitvoeren. De hoogste rechter vindt dat de staat ervoor moet zorgen dat de SGP voortaan ook vrouwen verkiesbaar stelt. Volgens de Hoge Raad maakt de partij een ongerechtvaardigd onderscheid tussen mannen en vrouwen. De SGP vindt het arrest van de Hoge Raad onbegrijpelijk en overweegt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens te stappen. De politie in Zoetermeer is op zoek naar een meisje van 15 dat tegen haar wil door haar ex-vriend is meegenomen. Het meisje, Thierry Zondervan, kwam gisteravond met twee vriendinnen in het centrum van Zoetermeer haar ex-vriend tegen. Die dwong haar om met hem mee te gaan. Een van de vriendinnen kreeg een schop en een klap. Ajax geeft 2300 kaartjes voor de bekerfinale terug aan de KNVB. De Amsterdamse club had net als Feyenoord 10.000 kaartjes gekregen voor de wedstrijd op 25 april. Maar vindt het vanwege de veiligheid niet verantwoord om zoveel fans mee te nemen naar Rotterdam. Het is volgens de KNVB de bedoeling dat de vrijgekomen kaartjes niet naar fans van Feyenoord of Ajax gaan.